Citydijkers met het NOS Journaal. Bij een ongeval op de A58 bij Gaam in Noord-Brabant is een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed ter plekke. Zes anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de afslag Bavel. Er waren drie auto's bij betrokken. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De WAO vindt dat op dit moment niet de hoogste alarmfase uitgeroepen moet worden vanwege de verspreiding van het apenpokkenvirus. Het aantal besmettingen lijkt stabiel te zijn en in sommige delen van de wereld zelfs te dalen. De WHO houdt de verspreiding van apenpokken wel in de gaten... en wil de situatie over een paar weken opnieuw bekijken. De hoogste alarmfase werd wel uitgeroepen bij bijvoorbeeld het coronavirus. Rusland gaat Belarus ballistische raketten leveren... die vanaf een truck kunnen worden afgevuurd. Ze kunnen afstanden tot 500 kilometer afleggen... en met een conventionele of een nucleaire kop worden uitgerust. President Poetin deed die belofte bij een ontmoeting... met de Belarusische president Lukashenko. Die zegt zich bedreigd te voelen door Polen en Litouwen. Volgens hem zijn die landen uit op een confrontatie. Spanningen zijn hoog opgelopen sinds Litouwen goederen tegenhield... die van Rusland naar de exclave Kaliningrad werden vervoerd. Prinses Margriet heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt... aan de oprichter en directeur van het dansgezelschap Introdans, Ton Wiggers. Hij kreeg de eremedaille voor kunst en wetenschap van de Huisorde van Oranje... voor zijn inzet om moderne dans toegankelijk te maken voor een breed publiek. Wiggers richtte Introdans in de jaren 70 in Arnhem op... met theatermaker Hans Fokking... Het doel was, was om in Oost-Nederland een professioneel dansgezelschap op te richten. Gisteravond nam hij raam na ruim 50 jaar afscheid van introdans. Het weer, het is droog bij een graad of 15. Overdag vooral in de ochtend en avond vanuit het zuiden geregeld buien.